Deze jongen was vlakbij. Ik was met klasgenoten, zat ik gewoon binnen, we waren net klaar met eten toen zagen we het gewoon. Als moeder schrik je kapot. Ja, <clears throat> het is een beetje surrealistisch eigenlijk. Eh, als je zoon je belt dat, dat er naast hem iemand is neergeschoten... dan schrik je rot. En eigenlijk was mijn eerste reactie... wat als er een kogel afketst, wat als er iets met hem gebeurt. Het is nog onduidelijk of het wapen van de jongen wel echt was. Een botsing op het Prinses Margrietkanaal in Friesland. Daar is een binnenvaartschip tegen een jacht aangevaren. Op foto's is te zien dat het jacht ondersteboven in het water ligt. De brandweer heeft twee mensen uit het water gehaald. Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de NS steekt alle informatieborden binnenkort in een nieuw jasje. Nu zie je nog een blauwe tekst met een witte achtergrond. Maar zowel de NS als de regionale vervoerders switchen naar dark mode. Onze verslaggever Ibrahim Doslu nam alvast een kijkje op Utrecht Centraal. Wat zien we nu eigenlijk? We zien hier het uh, perronbord voor de trein naar Den Haag. Dat is eh, op dit moment een, eh, een wit bord met blauwe letters erop. Wanneer gaan ze op dark mode? Verwachting is nu eind oktober. Kunnen we nu al een voorproefje zien? Zeker. Ik heb hier een collega naast mij staan met zijn laptop. En die kan het bord op donker zetten. Hoe doen we dat? We hebben een specifieke configuratie gemaakt in de dark mode. En zoals je ziet... wow, en dat, dat doe je gewoon hier vanaf de laptop. Waarom gaan ze op dark mode? Ten eerste om de energiebesparing te te doen en een eh, rustiger beeld te geven. Dus of je nou een eh, kleurenbeperking hebt of, of niet, voor iedereen kijkt het rustiger. Wat vindt u van dat idee? Lijkt me prima als je daardoor zichtbaarder wordt. Ik heb mijn telefoon ook altijd s'avonds in dark mode staan, dus misschien dat dat toch iets met je ogen doet. Wat valt u op als u naar het bocht kijkt? Nou, dat ik vertraging heb. Ben jij eigenlijk eh, team dark mode of light mode? light mode. Light. En waarom light? Ik vind het gewoon fijner kijken. Ik vind donker word ik een beetje depressief van. Duidelijk. Top. Yo. Door de dark mode kan uiteindelijk 30% stroom worden bespaard. Het weer op de meeste plekken droog en zonnig. Vooral in het noorden nog kans op een buitje. Morgenochtend in het noorden ook nog wat nattigheid. Smiddags overal droog en af en toe zon bij een graad of 17. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden op dit moment in de regio Noord-Holland. Er staan maar een paar korte files. Zoals de A7, Zaamstad richting Hoorn. Voor afrit Avenhoorn 10 minuten oponthoud. De A10 tussen Amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam Buitenveld... tot 6 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging.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 Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. Though you make me without love. I'm still in love with you. Oh. Just love it from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in love. Yes, I'm still in love. What a man gotta do, what a man gotta do. Girl, but I never had for promise, and I'm bling bling for all the girls. When I dance to loving when me fling fling control a girl And I make your head swirl And I make your body twirl And I make you wanna be my one and only baby girl Night after night me give you love to keep you warm Girl you never get this kind of loving from your bond I know you want your cat and me just can't perform I love you baby oh, I do you get the little loving of a god You don't know how to let me I ain't no time for no kissing and chow. Not even how to kiss or do I take your little advice, darling. I don't know why. Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. I love you, baby. I dirty, dirty, dirty love. Player and you know I'm not a stay, that's a dirty, dirty love. understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you. Oh. The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in love. Yes, I'm still in love. Yo, what a man gotta do, what a man gotta do, girl goodbye, tug love and say bye, bye, bye. But turn around, she ask the question, why, why, why? When me leave in me city, girl, I cry, cry, cry. And it hurts my heart to tell a lie, lie, lie. So don't cry no more, baby girl, for sure. Just remember the good times we had before. I love you, baby. I know you get the little loving I'm a god. You don't know how to love So stay that's the dirty, dirty love. Understand that a man is just a man, that's the way I give my love. I'm still in love with you, boy. The best of lover from the start, but you know we're at the part, that's the dirty, dirty love.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 Tata Steel heeft het werken met staalslakken ten onrechte als niet gevaarlijk bestempeld... en moet medewerkers die betrokken zijn bij de productie ervan voortaan per direct beter beschermen schrijft staatssecretaris Aartsen in een brief aan de Tweede Kamer. Amersfoort schrapt twee locaties waar mogelijk een asielzoekerscentrum gebouwd zou kunnen worden. De gemeente heeft besloten om niet door te gaan met dat plan... omdat ze vinden dat de mening van omwonenden niet goed genoeg was meegewogen. De gemeente Amsterdam moet voor het rechter komen omdat inwoners vinden dat de stad niet genoeg doet tegen massatoerisme. Vier jaar geleden werd de afspraak gemaakt dat elk jaar maximaal 20 miljoen toeristen in Amsterdam mogen slapen. Alleen in 2022 lukte het om dat doel te halen. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. In het westen af en toe nog een bui.